Nieuws van 12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Turken kunnen definitief niet vanaf 1 juli zonder visum naar Europa reizen. De Turkse minister van EU-zaken Celik sluit uit dat Turkije en de EU er binnen drie weken uitkomen. Dat zei hij tegen de NOS. Het visumvrij reizen is een verkiezingsbelofte van de Turkse president Erdogan... en onderdeel van de vluchtelingendeal met de EU. Maar dan moet Turkije ook de antiterreurwetgeving aanpassen... en dat weigert de Turkse regering. Hulpverleners van de VN hebben vandaag met toestemming van de Syrische regering in Deraya en Douma, dat zijn voorsteden van Damascus in Syrië, voedsel en babymelk afgeleverd. Deraya had al zo'n 3,5 jaar geen voedsel van buitenaf meer gekregen op wat medicijnen en babymelk na vorige week. De steden zijn in handen van opstandelingen. Ze zijn van de buitenwereld afgesloten door het Syrische leger. De declaraties van het persoonsgebonden budget, het PGB, worden vanaf september weer volledig gecontroleerd. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn. Een deel van de controles was opgeschort omdat die de uitbetaling vertraagde toen vorig jaar een nieuw PGB-systeem was ingevoerd. Veel mensen kregen hun geld te laat of helemaal niet. Bijna 120.000 auto's rijden rond met gebreken die gevaarlijk zijn en zelfs dodelijke ongelukken kunnen veroorzaken. Het blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Die wil daarom dat auto-eigenaren verplicht worden hun auto te laten repareren als de importeur gevaarlijke mankementen signaleert. Een voorbeeld van zo'n mankement is dat de rembekrachtiging kan uitvallen. In Louisville is een grote herdenkingsdienst begonnen voor bokser Mohammed Ali. Er zijn zo'n 15.000 gasten. Onder hen oud-president Bill Clinton, oud-voetballer David Beckham... en voormalig president Karzai van Afghanistan. Mohammed Ali is in besloten kring begraven in zijn geboorteplaats weer tot slot bewolking, maar bijna overal droog op een enkel spatje na vannacht.